Zes uur. Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Voor de vijfde nacht op rij zijn er beschietingen over en weer geweest... tussen Israël en Palestijnen in de Gazastrook. De Arabische zender Al Jazeera en persbureau AP melden zeker zeven doden in Gaza-stad... na een Israëlisch bombardement op een huis. Ook zouden er nog mensen onder het puin liggen. Het Israëlische leger zegt dat het kantoor van een hoge Hamas-commandant is gebombardeerd. Het is niet duidelijk of daarbij slachtoffers zijn gevallen. Hamas heeft naar eigen zeggen opnieuw raketten afgevuurd op Israël. In verschillende steden in Zuid-Israël ging vannacht het luchtalarm af. In twee steden, niet ver van de Gazastrook, richten raketten aanzienlijke schade aan. Er zijn geen berichten over Israëlische doden of gewonden. China heeft voor het eerst een ruimtevaartuig geland op Mars... melden staatsmedia op basis van de Chinese ruimtevaartorganisatie. De Tianwen-1 landde rond kwart voor twee Nederlandse tijd. De Marslander heeft ook een karretje bij zich dat de Marsbodem gaat onderzoeken op sporen van leven. China is na de Verenigde Staten pas het tweede land dat een zachte landing op de rode planeet weet te maken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft van een aantal plekken het reisadvies veranderd. Reizen naar bijvoorbeeld Portugal, Curaçao, Ierland en de Balearen worden nu niet meer sterk afgeraden. Buitenlandse Zaken benadrukt dat Nederlanders wel goed op de hoogte moeten blijven van de plaatselijke corona-ontwikkelingen. De nabestaanden van een ongewapende zwarte Amerikaan... die vorig jaar door een agent werd doodgeschoten... krijgen een schadevergoeding van 10 miljoen dollar. Het is het hoogste schikkingsbedrag dat de stad Columbus in Ohio ooit heeft uitgekeerd. De agent die de man doodschoot wordt vervolgd voor moord en is ontslagen.